Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De militaire koeplegers in Niger hebben het luchtruim gesloten. Dat meldt een woordvoerder van de junta. De dreiging van militair ingrijpen wordt groter... nu het ultimatum van de omliggende landen is afgelopen. De koeplegers in Niger moesten de staatsgreep terugdraaien... en de afgezette president Bazoum opnieuw installeren. Maar daar lijkt de junta geen gehoor aan te hebben gegeven. Naast militaire dreiging hebben omliggende landen ook zware sancties opgelegd aan de groente in Niger. Oud-Kamervoorzitter Khadija Riep zegt nog altijd niet te weten waar ze van beschuldigd wordt. Dat zei ze gisteravond in het VPRO-programma Zomergasten met Theo Maassen. Riep vertrok vorig jaar oktober na anonieme klachten over haar gedrag. Ze uitte in het programma ook kritiek op de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Volgens Ariep is ze voor een trein gegooid, terwijl het onderzoek nog niet voltooid is. De omvang van plastic soep in oceanen is veel minder groot dan 20 jaar lang werd gedacht, meldt Dagblad Trouw. De schattingen lopen uiteen van 50 miljoen ton plastic tot wel 300 miljoen ton. Maar het blijkt 3,2 miljoen ton te zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ze baseren zich op meer dan 20.000 metingen van over de hele wereld. Volgens de onderzoekers brengen vooral de rivieren veel minder plastic naar de oceanen dan gedacht. Op het ATP-toernooi in Washington heeft Tellen Griekspoor verloren van de Brit Daniel Evans. Evans won de eerste set met 7-5. In de tweede set stond het 2-2 toen de wedstrijd anderhalf uur moest worden stilgelegd vanwege regen. Evans bleef nadat de wedstrijd werd hervat te sterk en versloeg Griekspoor in twee sets. Ondanks zijn verlies stijgt Griekspoor naar plek 26 op de wereldranglijst. Het weer. Deze ochtend is bewolkt. Valt er in het oosten nog een bui. In de loop van de middag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Het kan af en toe nog regenen, maar later vandaag blijft het droog.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 How many times have you woken up and prayed for the rain? everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you should bet.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 child. my arms and hold you close Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De militaire koeplegers in Niger hebben het luchtruim gesloten. De dreiging van militair ingrijpen wordt groter... omdat omliggende landen een ultimatum hebben afgegeven. En dat is sinds middernacht verlopen. De film Barbie heeft de grens van 1 miljard dollar gepasseerd. Barbie draait nog volop in de bioscopen... maar komt nu al in de buurt van blockbusters... als de laatste films van The Lord of the Rings en Harry Potter. En de hoeveelheid plastic soep in oceanen is veel minder groot dan 20 jaar lang werd gedacht, meldt Trouw. Eerdere schattingen liepen tot 300 miljoen ton, maar het blijkt 3,2 miljoen ton te zijn, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.